laatste onderscheiding van het Nobelprijsseizoen. De prijzen worden in december uitgereikt. Het weer, het is opnieuw zonnig en ongeveer 15 graden. Morgen eerst mist, later zonnig, in het noorden ook wolkenvelden, dan wordt het 13 graden. Dit was het NOS.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 Op de A2 werd de achtervolging ingezet. Uiteindelijk raakte de auto in de Utrechtse wijk Leidse Rijn van de weg... waarna de politie de vier inzittenden kon arresteren. Bij de aanhouding zijn schoten gelost. Een van de verdachten werd in zijn schoen geraakt. In Hongarije is de directeur opgepakt van de aluminiumfabriek... waar vorige week een dam doorbrak. Daardoor overspoelde een enorme stroom vervuild slip dorpen in de buurt... en vielen zeven doden. Volgens de regering blijft de directeur zeker 72 uur vastzitten voor verhoor. Hongaarse premier Orbán wil het bedrijf tijdelijk onder staatstoezicht plaatsen. Zo wil hij er onder meer voor zorgen dat slachtoffers van de milieuramp een schadevergoeding krijgen. Gerda Verburg wordt geen fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Ze was ervoor gevraagd door Maxime Verhagen, maar heeft dit weekend besloten zich niet kandidaat te stellen. Verburg is nu nog demissionair minister van Landbouw. Ze was graag doorgegaan als minister, maar daarvoor is ze niet gevraagd. Morgen kiest de CDA-fractie een nieuwe voorzitter. De Britse hulpverlenster die vrijdag in Afghanistan werd gedood bij een bevrijdingsactie... is vermoedelijk het slachtoffer geweest van een ISAF-granaat, zegt de Britse premier Cameron. Dit weekend werd nog gezegd dat de vrouw op het laatste moment door haar ontvoerders was gedood. De vrouw werd eind vorige maand ontvoerd. Vrijdag probeerden ISAF-troepen haar te bevrijden. Volgens Cameron blijkt dat de hulpverlenster kan zijn omgekomen door een granaat die de ISAF-troepen bij de aanval afvuurden. Het weer opnieuw zonnig bij ongeveer